Kijk op www.rkcwaalwijk.nl Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Funky. Langstraat. Langstraat. FM. Mark van den Hoek. Langstraat FM. give up your phone. Vrienden, alvast een heel fijne zaterdagavond. Tot 7 uur is het langs HTFM Funk would you like to hear? Yo, my name's Earl. Can I speak to one of the Dynamic Three? Okay, hold on. Hi, my name is Joanne. I'm from downtown, and I'd like to talk to one of the Dynamic Three. It's Charlie Prince. Hey, Charlie Prince, on your request line, I would like to know your name and your zodiac sign. Say what? You a Scorpio, just like me, and I like to let you know that I'm nasty. If you give me the chance, would you fly, girl? I bet you any amount of money I can rock your world. Because when I'm in the mood to get things done, the hotel is the place we can have big fun. And if it doesn't sound right then you don't agree, let's go my house, cause I got the key. I don't have a water bed, and the reason's why, because it's not necessary. Don't need to lie, so if you wanna be my girl, you must come correct. And you might be the girl that I would select, cause I'm the heavens above, but known to be the prince love. When it comes to meeting me, you do have to show. Hello, the request line. Hi, my name is Irene and I'm calling from Chil-Town, JC. I'd like to speak to one of the Dynamic 3. Yes, MBG. Hello, MBG, on your request line. Hey, pretty lady, would you like to be mine? Come walk with me, out. do you know harm. But in my tie, you with my love and charm is a problem, I'll do better than that. I'll shoot for you around in my Cadillac. Cause I'm a grand priest, I'm a masterpiece. When I sweet talk you, baby, I just won't cease. But there's so many people trying to be like me. I drive the young women as fly as they can be fuck me. I make money, drive fancy cars, live in a mansion, eat caviar. I have a dream with big success. With you, baby, and I don't want no less. So don't try to play like a the roll. Because the wink on my eye will control your soul. ties, put them in their dreams, not to fantasize. What could it be? Could it really be true? Think God in the love that I once knew. Oh yeah, baby doll, it's your lover man. You know the one that's always putting beef in your pants. I serve champagne and caviar. Pack in my house feeling like the star. You know I'm the one who take it. Let's make love. Take you on up to the skies above. Put you in my arms, squeeze you real tight when the job is over. I serve you right. Rockmaster Scott en de Dynamic Free. Request Line was dat. De opener van Langs Hard of Hem Funk Night, aflevering 115. Souvenir nu van Shalama, 1981 schrijven we. Dit is Go For It. Take your life and what Gene Wild himself. Let her feel it was dat. En dit is Centerfold. En niet de Centerfold waar jij nu aan denkt. Die damesclub uit Nederland. Nee, deze Centerfold komt uit Minneapolis. Our Jam is hier. De Nation was dat. Langs hadden we een Funk Night, dadelijk hoor je nog Plush, The Concept, New Shoes, Instant Funk, Jones Girls, Schoolboys and the Souvenir en Sergeant Tucker. En dit is Isabel Roberts, Rhythm of Your Love. was net Blush en Free and Easy. De zoveelste remix daarvan. En dit is de concept 1985. Dit is Mr. DJ. Godzilla. And here's an exclusive from WONE. Roxanne meets Mr. DJ coming to a record store near you soon. We got your rap, your jazz, your rhythm and soul. We've even got your rock and roll. Reach out and touch a star. Request lines open at 123 WONE. I'm Mr. DJ. And guess what, baby? Yeah, you are on the one. CD request line, radio for the world. You're on the air. What's your name and where you calling from? Yo, Mr. DJ, this is Ronnie from Lakewood, man. What's happening? Hey, dude, how you hanging? Hey, I'm hanging pretty good, man. I was just wondering if I could hear a little bit of that Frank Sinatra with that Quincy, uh, uh Quincy, Jones. Quincy Jones, yeah, that's it. You know, little LA, she's my lady, and maybe a little New York, New York, huh? Hey, thanks, dude. Love you, babe. W-O-N-E request line, radio for the world. You're on the air. What's your name? Where you calling from? This is Duke, man queen. You gay? What's happening? Man, you happening? Hey, you live, man. What's going on? The Black Man. I, I, the song I haven't heard. It. Which one? The Black Man song. We just played, Chin. The one with the socks, man. Black socks. No, the socks. Sounds like a baseball team from Harlem, dude. Hang on, we'll get it on. WONE request line radio for the world. Hi, you're on the air. What's your name? Where you calling from? Yes, who's this? Floyd from Hollywood. How's it going, Floyd? You all right, babe? I feel fine. What you want to hear? Hey, good request, man. We got it for you. WNE request line. Hi, you're on the air. What's your name? Where you calling from? Hi, this is Liz. Hey, Liz. How you doing? Good. Um, I just wanted to tell you I love your voice. I love it too, babe. <laughs> uh, I'm sitting here all by myself and... Oh, oh, hey. Uh, yes, uh, what's going on, What can I do for you? I just wanted to, you know, call me sometime. Uh, okay, no problem. What's your number, babe? bye. bye. Liz, your number. WONE, Mr. DJ, with your request. Coming up, we've got We Are the World, Houdini's Five Minutes of Fun, Pop Life from the Purple Man, and by special request, Robert White's Hold Me Tight. WONE weather for the world looks like this Tokyo, cloudy skies with a high of 75 foggy and cool in London with a balmy 56. Rio, it's hot on the beach, 102 and rising, 65 and clear in Frankfurt. The Big Apple's 92. Purple rain in the forecast out in Minnesota. We're talking 40 days and 40 nights here, gang, so don't leave home without it. And not your American Express card either. Bangkok, it's always live at 95. LA, Sherman Oaks and Reseda area, 85 and clear and totally tubular. And right now, WONE Radio for the World is hot and rising. This is Mr. DJ, and you're on the one. Thank you. Okay, gang, it's check out time for yours too. It's been fun, but I gotta run, boy. I love you, I love you all, but I gotta go. My rolls is double parked downstairs, suits and the cleaners, and I gotta get my diamonds clean. It's the weekend, and we're going out for some action, you know what I mean? And This is Mr. DJ. Coming up next, you'll be in great hands. Miss DJ, I trained her myself, so you know she's all the way live. Ah, uh, en wij zijn ook live. Bij Concept was dat. Mr. DJ. I will never let you down. En dit staat in de playlist New Shoes, Don't You Be Afraid. Langs gaat de tot 7 uur vanavond. En om 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Hier bij Langstraat FM. schrijven om 14 voor 6 precies. Is Keep It Coming? Nou, de Schoolboys van de Souvenir 85. de Schoolboys. Je hoorde de 1985 uitvoering. Hij komt oorspronkelijk in 1981, dus vandaar. Het is souvenir. Tot het nieuws en reclame hoor Sergeant Tucker.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 Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Wekenlang haalden ze bij Lesbos vluchtelingen uit zee. Maar nu zijn ze beschuldigd van spionage en mensensmokkel. Dit kan ze op de lange termijn. Celstraf voor het redden van mensenlevens. Voor ons onvoorstelbaar, voor Sarah en Sean in Griekenland de realiteit. Kom met Amnesty International in actie tijdens Ride for Rights. En schrijf bij jou in de buurt een brief tegen dit onrecht. Waar? Kijk op amnesty.nl. Langstraat FM. Langstraat FM. Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. Gisteravond hebben de meeste Nederlandse ministeries hun Citrix-servers uit de lucht gehaald... op advies van het Nationaal Cybersecurity Centrum. Veel ambtenaren werkten vanuit huis op het interne netwerk van de ministeries... en kunnen dat voorlopig dus niet doen. Het uit de lucht halen van de servers gebeurt uit voorzorg. Er is geen concrete dreiging of hackpoging. Op het Citrix-netwerk kunnen kwaadwillenden inbreken en er gijzelsoftware op plaatsen. Mogelijk komt er maandag een beveiligingsupdate. Presentator Kai van der Rey heeft alle video's van zijn YouTube-kanaal verwijderd. De presentator heeft daar 251.000 volgers. Hij wordt van seksueel overschrijdend gedrag beschuldigd en BNN-VARA heeft daarom van der Rey zijn radioprogramma Sky is the Limit op NPO 3FM en zijn televisieprogramma Proefkonijnen onmiddellijk stopgezet. Rond 2016 zou Van der Rey verschillende meisjes van 13 tot 16 jaar seksueel getinte berichtjes hebben gestuurd. BNN-VARA wil dat tot op de bodem uitzoeken. Vanaf maandag gaat in de Franse hoofdstad Parijs de metro weer rijden. Het stakingsrecord is met 46 dagen gebroken. De grootste vakbond bij het metrobedrijf wil nu op andere manieren actie gaan voeren tegen de pensioenplannen van de regering, maar hoe is er niet bij gezegd. Ook op het Franse spoor rijden de meeste treinen weer, omdat bij het publiek de sympathie voor de stakingen steeds verder afnam. De regering heeft het plan om de pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar al laten vallen. En de finale van het Eurovisie Songfestival wordt in mei in Rotterdam geopend door de 15-jarige DJ Pieter Gabriel. De artiest, die in werkelijkheid Pepijn Maat heet, maakt daarvoor speciaal een nieuw nummer samen met muzikaal directeur Erik van Tijn. Pieter Gabriel treedt op terwijl de deelnemende artiesten worden voorgesteld tijdens de vlaggenparade. Ons land is in de hele wereld beroemd vanwege de hoge kwaliteit van onze DJ's en Pepijn Maat maakte op zijn zesde al elektronische muziek. Het weer wisselend bewolkt met een kleine kans op regen en een matige westenwind. Vannacht boven land kans op vorst aan de grond en zo'n 5 graden aan de kust. Morgen is het meest droog met af en toe zon, dan wordt het een graad of 8. Tot zover het radionieuws. Jacques Klein Bouwmaterialen in Kaatsheuvel voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom of bezoek de Bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver, kijk op bpgjaclein.nl. Voor iedereen die het beter wil. Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl. Ik bleef het liefst de hele dag in bed liggen. En op berichtjes reageerde die niet? Ik had echt nergens zin in. Waardoor je denkt, zou er wat zijn? Ik werd steeds depressiever. Dus ik dacht, ik vraag het gewoon. Ineens vroeg ze het. Ja, en dan ga je samen praten. 1 op de 20 mensen heeft een depressie die hun leven beperkt. Er samen over praten helpt. Weet Weten hoe? Kijk op heyhetisoké.nl. Hey, het is oké. Maak het bespreekbaar. I know I make it, make it, make 1985. Daar openen we uur 2 mee. Van aflevering 115 van Langs FM Funk Night op 18 januari 2020. Ik zei eigenlijk liever 2020. Maar het is een voorkeur, zeg maar. En dit is een souvenir. De maxi-single van Chemistry of Love van Evelyn Champagne King uit 1985. Daarna hoor je de Italiaanse Answering Service. Thank you. I'm said. telefoon, Spaanse, Italiaanse pracht moet ik eigenlijk zeggen. En dit is Fatback. heerlijke platen, souvenir van Change. Change of Heart. Als dat geen voorgriller is. En dat allemaal bij langs gaat Funk Night. Om twee voor half zeven precies hier nu heerlijke hip-hop van Tim Green. hustling all your life, but let me tell you about the facts of life. You're working hard from nine to five, trying to make that dollar stay alive. You can't even go out after dark because you might get robbed in Central Park. The facts of life is what I'm talking about now. Come on, everybody, and check this out. out. The facts of life, life, life. Yeah, yeah, yeah. The facts of life, life. Now Facts of life. the facts of life is what I'm talking about now. Come on, baby, help me out. This is my story, but it's not nice. What I'm talking about is sugar and spice. It's sugar and spice, but you may call it I'm talking about a guy and how he got that way. He started to rob and got to prison. That's what he chose. It was his decision. Life is tough in those prison cells, and on top of that, there's no feedback. surprise yourself, all your friends. The facts of life is what I'm talking about now. Come on, everybody, and check this non-birthplaces dan je second image is it and Fall in Love. terug. Leuke thematjes zeg maar. Helemaal niet zo vlak eigenlijk. ja, heerlijk zeg maar. Second Image was dat. En Fall in Love. take it to the top. And I give it all. 7 voor 7, ja. ik naar het nieuws van 7 uur hoor je Peter Sterrenburg en Peters Platenparade. Eerst zie je nog Cool and the Gang en Victory. souvenir van Radiant en de Barkeys. Loose Ends, daar uh, beëindigen we deze uitzending. People, get ready. It's time to show what you got. Fighters, take your places. There's only one way to the that victory, release that energy, mm, and ride like the wind. With fire in your eyes, kick those butterflies, and do the best that you can. Victory, oh, victory, let the party begin. geven de, de barkeys aan Loose Talk. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg en Peters Platenparade. Ja, wij zijn eh, volgende week ook weer fris. Hoop ik. Playlist <laughs> plaat nu van de barkies Loose Ends. Wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Een fijne week. En geniet van Peter Sterrenburg. Dadelijk na zevenen.